Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Amsterdam moet de komende jaren 50 tot 70.000 nieuwe laadpalen krijgen. Die palen zijn nodig als het plan doorgaat om in 2030 alleen nog elektrische auto's in de stad te laten rijden. Dan stijgt het aantal elektrische auto's in Amsterdam van enkele duizenden naar meer dan 200.000. De extra laadpalen moeten op straat komen, in parkeergarages en bij bedrijven. Daarvoor moet ook het stroomnetwerk worden aangepast. Er zijn meer dan drie keer zoveel mensen met mazelen in Europa als in 2017. Vorig jaar raakten bijna 84.000 mensen besmet. In 2017 26.000, meldt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De eerste twee maanden van dit jaar waren er al meer dan 34.000 gevallen van mazelen. Ook het aantal doden door de ziekte is gestegen, van 42 in 2017 naar 74 vorig jaar. De mazelen rukken waarschijnlijk op doordat steeds minder mensen gevaccineerd zijn. Op de Brunsemerheide bij Heerlen zijn de lichamen van een man en een vrouw gevonden. Ze zijn door geweld om het leven gekomen. Hun identiteit is niet bekend en de politie zoekt ook uit of ze elkaar kenden. De lichamen werden rond 12 uur gevonden. Vlakbij liepen twee honden. Die zijn mogelijk van de slachtoffers. De politie heeft de omgeving van de Brunsemerheide afgezet voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Een schilderij van Johannes Vermeer in een Duits museum blijkt na zijn dood te zijn overschilderd, overgeschilderd. Het was al langer bekend dat het doek brieflezend meisje bij het venster deels was overgeschilderd, waardoor liefdesgod Cupido was verdwenen. Uit röntgenonderzoek is nu gebleken dat Vermeer dat niet zelf heeft gedaan, maar dat dat na zijn dood is gebeurd. De nieuwe laag is voor een deel verwijderd en het doek wordt de komende tijd verder gerestaureerd. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op een bui. Soms is er ook wat zon. Het is 10 tot 14 graden. Morgen bewolkt en geruime tijd regen en dan wordt het 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Op de A10 de ring Amsterdam staat tussen Amsterdam Buitenveldert en Knopend Watergaasmeer 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging.